12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het COA, dat de opvang van asielzoekers regelt... deelt al zeker zeven jaar persoonlijke gegevens als naam, godsdienst en etniciteit... met opsporingsdiensten. Dat meldde NRC in de Volkskrant. Kort na aankomst laat het COA asielzoekers een formulier invullen... waarmee ze toestemming geven. De autoriteit persoonsgegevens bekijkt of het COA hiermee de privacyregels overtreedt. De autoriteit Consumentenmarkt heeft voor ruim 80 miljoen euro boetes opgelegd aan bedrijven voor het overtreden van het kartelverbod. De bedrijven zouden informatie hebben gedeeld over toekomstige verkoopprijzen. Om welke ondernemingen het gaat mag de toezichthouder niet zeggen omdat ze de boetes nog aanvechten. Vakbond FNV is blij met een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelde dat de GGZ in Delfland een vrouw heeft gediscrimineerd... door haar minder te betalen dan een mannelijke collega... terwijl ze hetzelfde werk deden met dezelfde opleiding en ervaring. De GGZ-instelling claimde dat de man een tijdelijke toeslag kreeg... vanwege krapte op de arbeidsmarkt. In Polen heeft de partij van verliezende presidentskandidaat Saskowski protest aangetekend tegen de uitslag van de verkiezingen. Hij verloor die zaterdag nipt van zittend president Duda. Volgens de partij van Saskowski waren er onregelmatigheden. Ook zou de Poolse publieke omroep op de hand van Duda zijn. Die won de presidentsverkiezingen met 51 procent. Het waterschap Limburg heeft per ongeluk de enige, het enige Nederlandse leefgebied van een zeldzame vlinder vernield. Het met uitsterven bedreigde donker pimpernelblauwtje kwam alleen voor in een berm bij Posterholt. Maar die berm is maandag gemaaid. In 1970 verdween de vlinder helemaal uit Nederland, maar begin deze eeuw vestigden de vlinders zich weer spontaan in het gebied naast een provinciale weg. Het weer. Lokaal nog regen of motregen. Vannacht kan op sommige plaatsen nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen eerst nog bewolkt, maar in de loop van de dag breekt af en toe de zon even door.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 twee nummers van het Spotlight album en de digitale brievenbus. En er is het nu weer tijd voor geworden voor muziek uit Amerika. Van de band Spur 327, oftewel 327. Een vierkoppige band uit Lubbock, Texas... die al sinds 2010 bestaat. Ze maken country rock en worden muzikaal beïnvloed... door de Eagles, George Strait, Brooks and Dunn en Jimmy Buffett. Dit is One for the Road. There's a song that I hear in the wind And it comes back to me now and again It's all about lovers and dreamers And hearts they can't hold There's a sunset on fire in the west I guess I've done my best and heartaches. Now I'm was Spur 327 with One More for the Road. Nou, dat was helemaal in het Engels. We gaan naar 1984 en dat doen we met The Judds. Ja, we gaan gewoon even lekker meezingen, hè? Dit is Why Not Me. Stond bij jou ook op team. Lekker meezingen hè? met de Judds en Why Not Me. Het is maar goed dat jullie mij niet horen zingen. Dat laat ik liever over aan de artiesten die je allemaal hier in de show voorbij hoort komen. We gaan onze spiegelplaat. 1965 werd het voor de eerst door Loretta Lynn op de plaat gezet. En in 1979 vond Emmylou Harris het tijd om dit nummer ook uit te brengen. Ik ga twee keer luisteren naar Blue Kentucky Girl. Dit is de Nashville Spiegelplaat. You let me chief red and my soul is almost free. Honey, go out on the mountain, sing a song for me. Chief Redbird. was Dale en Bradley en de Bird River. Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. We gaan weer naar de digitale brievenbus. En daarvoor blijven we even in Nederland voor muziek van Marco Hemelrijk. De uit Amersfoort afkomstige Marco treedt al heel wat jaren op. En eh, heeft eh, ons een aantal nummers toegestuurd waarvan ik deze heb uitgekozen. Marco's versie van Card Brooks, The Dance. Looking back this yet the stars above For a moment All the world was right How could I have known That you'd ever say goodbye Marco Hemelrijk en The Dance. De National Radio Show kun je vanaf nu ook bereiken voor een verzoekje of reacties... Als, of als je iets aan ons wilt doorgeven... door een WhatsApp, sms of voicemailbericht te sturen naar 0642844375. Woon je buiten Nederland, dan is het nummer natuurlijk plus 31 642 Gaat dit allemaal te snel voor je, staat deze informatie ook gewoon op de website van Nashville Radio. Dat is Nashville Radio Gaan wij nu naar muziek van Billy Currington. Dit is Details. couldn't tell you what I did today or the day before. I couldn't tell you what song just played or the guy's name that lives next door. Hundred dollar bills could be falling from the sky. I wouldn't even notice. But baby, I'm in tune with everything you do. I'm completely focused on everything long shot espresso that you stir with gelatin. Sleep with two pillows, DVR camo, cause your eyes get heavy. And start talking in your sleep, fighting with somebody you don't think you do. But trust me, girl, I've studied every five, seven, of you, baby. How the salt in the air makes your hair kinda wavy. How your tongue tied when you mix wine with the Gemini, baby. I Classic. smile. Lord, don't you make me smile. She's never far away or too tired to say, I want you. When they turn out the lights, she's still a baby to me. Cause when we get behind. de Nashville Maandartiest. You've been a making your brags around town that you've been a loving my man. But the man I love when he picks up trash, he puts it in a garbage can. And that's what you look like to me. And what I see is a pity. You better close your face and stay out away if you don't wanna go to this City. If you don't wanna go to this City, you better detour around. told my friends if you think you're brave enough. And I'll show you what a real woman is since you think you're hot. gingen naar met Fist City van Loretta Lynn. Ze schreef dit liedje toen er een andere vrouw interesse had voor haar man. En in het liedje waarschuwt Loretta dat als deze vrouw niet ophoudt... zij haar mee zal nemen naar Fist City. Het volgende nummer is een verzoekje. We kregen een WhatsAppje binnen via 0642844375. En voor natuurlijk buiten Nederland is dat plus 31 642844375. Het verzoekje komt af van Andy. Hij komt uit Engeland en wil graag een nummer horen van zangeres Kate Ellis als een eerbetoon aan vriend Mark, die helaas er niet meer is. Dit is Once You Love The Most. sick and tired of life's cruel jokes. Like why we hurt the ones we love the most. Honey was a mother and a wife. Spent one of those days all alone. She was moving to the coast where they don't hurt the ones they love the most. They say goodbye, say goodbye. Their faces white as snow. We always hurt the ones we love the most. telltale sign says, please do not disturb. Better bite your tongue and eat your words. she wants to be. Halfway from a teardrop to the sea. She was born with genius and soul. Still, she hurts the one she loves the most. So say was Kate Ellis en One You Love The Most. Speciaal voor Mark. We gaan, ja, we gaan heel ver terug. We gaan naar de jaren 50 en dat doen we met muziek van Ann Jones en Her American Sweetheart. Dit is Give Me a Hundred Reasons. Give me a hundred reasons why I shouldn't love you. Well, you're the one I've wanted all my life. true. You're the dream I've dreamed of every night. Be careful what you say, or you're gonna break a loving heart. But I'm not afraid, cause I know inside that we will never ever part. Give me a hundred reasons why I shouldn't love you, and I'll give you a thousand reasons why I do. twee nummers van het Spotlight-album te goed. Het album Wide Open Spaces uit 1998 van de toenmalige Dixie Chicks tegenwoordig de Chicks. In het totaal staan er twaalf nummers op dit album. En ja, het is moeilijk om nummers uit te zoeken, maar volgens mij heb ik nog wel twee hele mooie voor je uitgezocht. Je gaat luisteren naar het titelnummer Wide Open Spaces en daarna Give It Up or Let Me Go, wat oorspronkelijk van Bonnie Raitt is. Dit zijn de Dixie Chicks nog. Dit is het Nashville Spotlight Album. about Who's never left home, who's never struck out To find a dream and a life of their own A place my girl. She said it didn't. Flight album. naar Nashville. Met nu country uit Nederland. whole world. Got them city hillbillies and peanut villas looking up at me like I was Merle. And if we can fool them all the time, it's a rap with me. Cause it's still my song, ain't nothing wrong. And I wasn't born in Tennessee. I was seven to ten years and hiding my fears behind the sound of a steel guitar. Though the city was rockin', we was country shockin' into that Mount Boulevard. Damn city folks. We was doing our strokes, and that don't quite offend me. I'll be back again, you remember then, that I wasn't born in Tennessee. Walkers and Wasn't Born in Tennessee uit 1999. En dat klopt als een bus, want ze komen gewoon uit Maastricht. Um, het zit er alweer op. Nashville Radio Show is alweer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb er nog één voor je staan. Brandy Clark en Girl Next Door. Ik zeg bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.